Meijer met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de rellen in Den Haag gisteren is nog in volle gang, melden het OM en de politie vanochtend. Gisteravond werd bekend dat er zeker 30 mensen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of iedereen nog vastzit en of er nog meer aanhoudingen zijn gedaan. De politie komt vanmiddag met een nieuwe update. De anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld was georganiseerd door een vrouw die zich op sociale media Els Rechts noemt. Bij de rellen die ontstonden raakten verschillende politiemensen en journalisten gewond. Ook werden politieauto's in brand gestoken en werden in de Haagse binnenstad vernielingen aangericht. Een Chinese burgerjournalist die verslag deed van de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan... heeft opnieuw vier jaar cel gekregen. Dat meldt Reporters Without Borders. Net als tientallen anderen is ze veroordeeld omdat ze volgens China ruzie zocht en problemen veroorzaakte. In 2020 werd ze ook al aangehouden en veroordeeld tot vier jaar cel. Vorig jaar kwam ze vrij, maar een paar, na een, maar een paar maanden later werd ze opnieuw vastgezet. Volgens Reporters Without Borders heeft haar arrestatie te maken met haar verslag over de intimidatie van mensenrechtenactivisten. In Castricum is een strandpaviljoen deels door brand verwoest. De brand brak vanochtend vroeg uit en is inmiddels onder controle, maar het nablussen zal nog een tijd duren. In de strandtent was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. De regering Trump verhoogt alleen de prijs van werkvisums voor kenniswerkers uit het buitenland die nog niet zo'n visum hebben, meldt het Witte Huis. De kosten daarvan zijn vanaf vandaag 100.000 dollar. Tot nu toe kostte zo'n visum 1500 dollar. Het bedrag voor een visum van, is, van nieuwe kenniswerkers in de VS is eenmalig. Het weer, zon, wolken en een enkele bui. In het noorden, midden en westen waait het flink.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 De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Bad Hoeverdorp nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk de A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen nog bijna 10 minuten op onthoudt. Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid.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 Kasper